1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van een vulkaanuitbarsting in het oosten van Congo is opgelopen tot zeker 15. Negen van de doden vielen door een verkeersongeluk... terwijl mensen probeerden te vluchten voor de lavastroom. Autoriteiten vrezen dat het aantal slachtoffers flink hoger ligt. Volgens UNICEF is bijvoorbeeld van 170 kinderen niet bekend waar ze zijn. Duizenden mensen zijn uit de miljoenenstad Goma gevlucht. De lavastroom kwam uiteindelijk vlak voor Goma tot stilstand. Wel is er veel schade. In dorpen rond de vulkaan werden 500 huizen verwoest, net als een belangrijke weg. Justitie in België roept de voortvluchtige militair Jurgen Konings op... contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt. Een federaal procureur deed die oproep op de Vlaamse televisie. Er wordt al bijna een week naar Konings gezocht omdat hij mogelijk zwaar bewapend is. Ook heeft hij een afscheidsbrief geschreven waarin hij suggereert geweld te gaan gebruiken tegen de overheid en virologen. De oproep van justitie lijkt bedoeld om de zaak zonder geweld tot een goed einde te brengen. De procureur wees erop dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen... en dat justitie de veiligheid van iedereen en dus ook van Konings zelf wil garanderen. In Nijmegen hebben duizenden mensen feest gevierd vanwege de promotie van NEC naar de eredivisie. Dat gebeurde bij het Goffertstadion waar de fans de spelersbus van NEC hadden opgewacht na de zege in Breda. Vanwege de coronaregels was een feest niet toegestaan, maar burgemeester Bruls gaf de fans de ruimte. Het is iedereen even gegund, zei hij. Bruls ging ervan uit dat de supporters het niet te bond zouden maken en dat ze snel weer naar huis zouden gaan. Het weer. Er trekken buien over het land. Tegen de ochtend gaat het vanuit het westen langduriger regenen. Minima vannacht rond 10 graden. De dag begint grijs en druilerig. Later breekt de zon door, maar in het westen kunnen felle buien ontstaan. En het wordt 13 tot 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en fris, met soms een stevige wind.